Zes uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Opnieuw zijn protesten in Hongkong uitgelopen op ongeregeldheden. Het protest tegen de groeiende invloed van China begon vanmorgen vreedzaam. Maar een aantal betogers vertrapte een Chinese vlag en stichtte brandjes. Ook werden er vernielingen aangericht in een metrostation. De politie zette traangas in. Het is inmiddels de zestiende week op rij dat er in Hongkong wordt gedemonstreerd. Er worden meer dan 100 extra mensen ingezet in de nieuwe narcobrigade. Dat is een speciale politieeenheid ter bestrijding van drugscriminaliteit. Ook worden de inlichtingendiensten ingeschakeld om criminelen in het buitenland op te sporen. Dat heeft minister Grapperhaus gezegd in het tv-programma Buitenhof... naar aanleiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum. De minister wil ook dat de politie gaat samenwerken met de FIELD... de Belastingdienst, het OM en de douane om drugscriminaliteit aan te pakken. De Grand Prix van Singapore is gewonnen door Sebastian Vettel. Hij bleef zijn teamgenoot van Ferrari, Charles Leclerc, net voor. Max Verstappen haalde ook het podium ten koste van Lewis Hamilton. Na twee teleurstellende races is de derde plaats toch een opsteker voor Verstappen. In het kampioenschap staat hij nog steeds derde. Die plek moet hij met nog zes races te gaan nu wel delen met Leclerc. Lewis Hamilton behoudt de leiding. De vier veteranen uit Birmingham die vrijdag geweigerd werden bij de Airborne-herdenking... kregen vandaag VIP-plaatsen bij de herdenking in Oosterbeek. Het was een groepmakertje van burgemeester Marcouche van Arnhem. De vier kregen ook een porseleinen tegeltje ter herinnering aan 75 jaar vrijheid. Daar waren ze blij mee. Ze zeiden dat het zo goed is opgelost. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en ook de kans op buien met onweer. Het is nog wel warm met maxima van 27 graden. Vannacht is het regenachtig, maar wel erg zacht. Morgen klaart het geleidelijk op. Het kwik blijft dan steken bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht is de vertraging tussen Breukelen en Maarsen een kwartier.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 Tot slot van dit blokje Can Take Back Goodbye. it the way that I was stumbling my words when I was trying to speak? Did you know I was in trouble when I ordered up a double and I barely even drank? Was it written on my face? je weer ontzettend veel luisterplezier. I hear the doorbell ring, late one Tuesday evening. You're standing in the rain with flowers wrapped in cellophane. Think you can reappear, unannounced, show up here. Telling me you miss me, can't forget me, and you want me back. Three, two, one, the clock's been a ticking for about six months. That's way too long, baby. You can please. stop your talking. Turn around and just start walking. We had a good thing going, but you rolled it up and smoked it.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 Island Jewel is geen vreemde in de muziekindustrie. Ze wordt vrijwel altijd geroemd om haar broeierig Americana sound. En ook dit nieuwe album Gypsy vormt hier geen uitzondering op. Met These Blues neemt ons mee naar het gevoel dat Hank Williams ons ook kon geven. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Thank you. Dwight Jokum, Chris Isaac of Merle Haggard houdt... zal zich ook vermaken bij de songs van Johnny Felstaff. Deze Texaan heeft inmiddels acht albums op zijn naam... en is regelmatig in Europa op tournee. Hij bundelt honky-tonk en rockabilly tot een hechte country sound. Move a Mountain is zijn nieuwe single. It's like trying Just take my heart and go home. It takes up all my strength to keep her. Turn that old suitcase off of that downtown train. This uphill climb is getting steeper. original van deze week. Tulsa Time is geschreven door Danny Flowers. Het gaat over de tijdsbeleving in Tulsa in de Amerikaanse staat Oklahoma. De bekendste uitvoering is van Don Williams. Zijn versie van Tulsa Time werd door de Country Music Association bekroond als beste country song van 1978. En Williams werd door die organisatie uitgeroepen tot de beste countryzanger van datzelfde jaar. Don Williams behaalde er een nummer 1 notering mee in de countrylijsten van de Verenigde Staten en Canada. Crossroads, nummer 1 country hit. I left Oklahoma, driving in a Pontiac, just about to lose my mind. where the people all live so fine. My baby said I was crazy. My mama called me lazy. I was gonna show them all this time. Cause you know I ain't no foolin'. I don't need no more schooling. I was born to just walk the line. Living on toast time. my watch back to it, living on toast time. Laura May Sox heeft de afgelopen vijf jaar met haar band The Baked Goods gereisd. Overal oude country songs gespeeld. En ergens onderweg is ze iets gaan doen dat haar eerst ongrijpbaar leek. Mijn pen en gitaar oppakken en mijn verhaal opschrijven. Haar album met originele songs verhaalt over haar recente levenservaringen. Haar vrienden en haar geschiedenis. All Through the Night is zo'n levenservaring. tekende bij RCA e Records in 1989. Black's debuutalbum Kill Time leverde vier nummer 1 hits op. Walking Away was de vierde en de laatste. Crossroads, nummer 1 country hit. goodbye to you. Cause one right can still make two wrong. Not for each other, not from the start. The difference was day and night. My finest hour spent here with you in the dark was just before I saw the light. It's the people love, find love on the way. I'll be looking for someone till I find the right one, and I won't be walking away. There's only one place it could be. So I'm looking ahead, I've stopped looking behind for someone who's looking for me. It's the people. viert het 40-jarig jubileum met de release van hun 11e album. Ze zijn een speciale bluegrass band die vaak plezier beleeft aan het uitvoeren van songs die meestal niet als onderdeel van het genre worden beschouwd. Het is gewoon geweldige akoestische muziek. En dat blijkt ook weer als ze Songs About Texas vertolken. Hickory Hill. the songs about Texas, soft and sweet country melodies, songs of love and grace about Texas. What a fine place for one to be. But tears flow free on a Texas morning. see Dat de Volendamse sound vaak heel dicht tegen de country aan zit is algemeen bekend. Hoewel niet alles, maar met BZN en de Cats hebben we daar de nodige voorbeelden van. In dit blokje brengen we een bezoek aan Volendam en de opening is voor Piet Veerman en zijn kleindochter Mel met Love in Arms. that she tried to run. The one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment. Kees Plat met zijn single When That Old Moon, die voor het grote publiek helaas onopgemerkt is gebleven.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 Yo. can And he don't give a damn for no granddaddy was het blokje country uit eigen land. Zangeres Gretchen Peters verhuisde ruim 30 jaar geleden naar Nashville. Omdat het the place to be is voor songwriters. Ze was niet zo lang geleden te gast in Vrije Geluiden van de VPRO. En zong het bloedmooie Say Grace. but her eyes are shining bright. And our Father, who art slightly drunk, is warding off the shakes, and he staggers underneath the weight of the promises he made. yourself for all of your mistakes. You can start all over if that's what it takes. Just come inside and set yourself. TV Cared Enough to Lie is een cover van legende Pinto Bennett. Island Jewel zegt over dit nummer dat ze het graag zelf had geschreven. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Beautiful Tangle is het achtste studioalbum van de Australische zangeres Gina Jeffries. Het album is het eerste product van Jeffries met nieuwe muziek in 12 jaar, nadat ze een pauze nam om haar kinderen op te voeden. Voorafgaand aan de release zei Jeffries, ik heb elk nummer geschreven met een aantal geweldige schrijvers. En elk nummer is een pagina uit mijn leven. Chase the Girls Away. melting hearts like butter. You got them all aflutter. I see them turn their heads. I know how this can end. Are you gonna wanna change? get your heart broken. You're young and so outspoken. You think you know Waiting for You. Ja, ja, ja, ik weet het. Dank aan Jeff Brown dat hij me daarop wijst. Toch ga ik dadelijk nog heerlijk een uurtje door. Zometeen nog een uur country. I meet strangers who ask about my home and how have been on the road. And they say home is where you hang your hat. But home's where your heart is, I know that. As the years swiftly roll far beyond, a memory grows ever fond. It's always the place you've left behind. Home, home, sweet home. Over land or far across the foam. Where a friend stays a friend ever true. It's your home and it's waiting for you. keeps calling you back. Even though it's a tumble down shack, and the long road that lies in between is the road often wandered in dreams. Yes, and when Christmas time comes around, there are thousands I know will be bound for that one place where time stood the test.